In Jeddah in Saudi-Arabië heeft een terrorist zichzelf opgeblazen bij het Amerikaanse consulaat, melden lokale media. De man is omgekomen, twee politiemensen zouden gewond zijn geraakt. Het consulaat was dicht in verband met de viering van onafhankelijkheidsdag in de VS. Twaalf jaar geleden was het consulaat in Jeddah ook doelwit van een aanslag, toen door medestanders van Al-Qaeda. Er vielen toen negen doden. In Egypte zijn de eerste stoffelijke resten aangekomen van slachtoffers van de ramp met het vliegtuig van Egypt Air. Ze waren eerder al gelokaliseerd op de plaats van het ongeluk in de Middellandse Zee. De onderzoekers gaan daar opnieuw naartoe om te zien of er nog meer resten zijn. Het toestel van Egypt Air had 66 mensen aan boord toen het op 19 mei neerstortte. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang. De Iraakse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de aanslagen van afgelopen nacht in Bagdad. Bij twee explosies vielen zeker 125 doden en raakten tenminste 150 mensen gewond. Het was tot nu toe de dodelijkste aanslag van dit jaar. De Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De Iraakse premier Abadi was na de aanslag in het getroffen gebied en werd daar onthaald door boze inwoners. Ze zijn kwaad omdat de premier beloftes op het gebied van veiligheid niet zou nakomen.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 it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl.